Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vanavond opnieuw te vol bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers worden voor één nacht opgevangen in Drenthe. In Leiden en Utrecht zijn er de komende dagen plaatsen beschikbaar. De gemeenten vinden dat het kabinet en asielminister Faber hun verantwoordelijkheid moet nemen. De gemeenten vinden dat er te weinig overleg is tussen hen en het ministerie over die opvangplaatsen. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffingen in Libanon vanmiddag. Ongeveer tegelijk ontploften overal piepers, kleine apparaatjes waarmee Hezbollah communiceert correspondent Daisy Moore. Het is niet alleen in Beirut uh, eh, gebeurd, die ontploffing van die piepers... ook in andere delen van Libanon. En zelfs in Syrië horen we dat daar ook meerdere gevallen zijn... van die ontplofte piepers. Volgens Hezbollah heeft Israël de piepers van een afstand laten ontploffen. Negen mensen overleden daarbij. De man die vorig jaar in Utrecht drie jonge vrouwen aanviel... moet vier jaar de gevangenis in. Ook moet hij zich van de rechter laten behandelen in een tbs-kliniek. Vorig jaar viel hij drie jonge vrouwen aan in Utrecht... en stak hen met een schaar in hun hoofd, hals of schouder. Volgens de rechtbank heeft de man een uitgebreid strafblad... en is hij al jaren verslaafd aan drugs. De kop is er vanaf in het Champions League toernooi in een nieuw jasje. PSV moest het in Turijn opnemen tegen het sterke Juventus... en ging er ook met 3-1 af. PSV kreeg nauwelijks kansen en wist pas in de extra tijd de eer te redden. We zitten in de laatste 30 seconden van de wedstrijd. En dan gaan de mensen hier straks klappen. En dan gaan we het eh, clublied van Juventus horen. En dan druipt PSV af. Tenzij het misschien nu wel scoort. Saibari. Ja, vier keer. Dat is geen eh, spreekwoord. Vier keer scheepsrecht voor Saibari. Drie keer geschoten op de doelman. Nu raak. Een eretreffer voor PSV. In plaats van aparte pools is er nu één grote ranglijst. De eerste acht ploegen daarop gaan meteen door naar de volgende ronde. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde.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 joy. lucky tonight. Ja, wat een prachtige stem heeft die man toch. Art Garfunkel, Another Lonely One. Niet zo'n bekend nummer van hem, maar het is ook een uh, solo-project van Art Garfunkel. Eh, op een, eh, een album wat heet... Ehm, nou ja, eens even kijken hoor, want heeft een Everything Wants to Be Noticed, zo heet dat de album er staan allemaal mooie stukken op. Allemaal eh, rustige eh, werk, wat we natuurlijk eh, ook gewend zijn van Art Garfunkel. We gaan snel verder, luisteraars, want ik heb een hele hoop mooi repertoire voor u uitgezocht. Wat dacht u van Hero, van Family of the Year? in een flesje kon stoppen, luisteraars... dan uh, zou ik die tijd alleen maar aan jou besteden.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 En dat wil ik onderstrepen met het volgende nummer. Niemand minder dan Neil Young en Heart of Gold. En luisteraars, eh, we gaan eventjes heerlijk naar de haven. We gaan even zitten op de dok van de B. Doen we met Otis Redding.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 Uitkijkend over zee, dus eh, op dit moment een volle maan. Dus de zee zal mooi verlicht zijn. Ja, dan is het genieten aan de kust, eh, luisteraars. Eh, de volgende, Fields of Gold. Gezongen door niemand minder dan Eva Cassidy. En die dame die heeft zo'n prachtige stem. Ze leeft helaas niet meer. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her. Cassidy. Ze overleed eh, helaas aan een melanoom wat ze had. En, eh, ja, dat is een van de kwaadaardigste vormen van huidkanker. En als je dat eh, niet op tijd behandelt, dan ben je slachtoffer. Jammer dat ze er niet meer is. En ze is beroemd geworden pas nadat ze was overleden eigenlijk, Eva Cassidy. En ze heeft vele mooie nummers op cd, maar ook op lp gezet. En blij dat we die nummers dan nog kunnen draaien. Ik ga zo een nummer draaien voor Alice Keizer. Dat is een dame die ik eh, ja, heel veel jaren geleden... Eh, waar ik heel veel jaren geleden mee heb gewerkt eigenlijk. Uh, eh, bij hetzelfde bedrijf in ieder geval. Zij deed wel heel ander werk als ik, maar... we zijn heel erg benieuwd. We hebben, we hebben een afspraak hier helaas. En we gaan elkaar weer ontmoeten. Ik ben zo benieuwd wat zij al die jaren heeft beleefd. En dat kan ik dan ook gaan, eh, gaan vertellen aan haar natuurlijk. Leuk. En eh, Annemieke, jij hebt ook een eh, verzoekje aangevraagd. en dat had ik al opgezocht voor je, dus die ga ik eerst even draaien, Alice, als mag. dat is namelijk een nummer van, even spieken, Joe Cocker. Don't Let Me Be Lonely. Nou, Annemieke, ik, ik laat jou niet eenzaam zijn vanavond. Joe Cocker, speciaal voor jou. Maar er gaat even iets niet goed. <laughs> dat kan allemaal gebeuren. In de hectiek soms van eh, het nummers opzoeken en het ene klaarzetten en dan het ander weer opstarten. Eh, en het is uh, eventjes werkluisteraars om het, uh, het storingje wat ik nou heb opgelopen op te lossen. Maar het gaat me lukken, dat kan ik u verzekeren. Joe Cocker komt eraan met Don't Let Me Be Lonely. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be alone. to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away, then damn you. Go on, do as you please. You ain't gonna see me getting down on my I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong and do me right. Tell me lies, oh, but hold me tight goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely. on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right, tell me lies but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Don't let me be Ja, ook al niet meer onder ons. Joe Cocker, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Nou, ik ga een poging wagen, eh, eh, eh, Alice, om het nummer van Carla Thomas op te starten. Het is voor mij een onbekend nummer. Het is een, een nummer zoals je hebt aangegeven op Messenger van Facebook. hartstikke leuk dat je me aanvraagt. voor Alice in het verre medeblik, moet ik zeggen, want daar woont ze. En eh, heel spannend, Alice, eh, nogmaals om jou uh, eh, eerder te ontmoeten... en dan elkaar te vertellen wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben beleefd. Nou, eens even kijken of, of Carla ons te willen is, hoor. Ik ga het proberen. Nou, dat is weer een ander nummer. Dus. <laughs> Ik hoop dat je deze ook mooi vindt, uh, Alice. Cause I'm a woman, yeah Why can't you see that I am had helemaal de verkeerde opgestart. We, gaan, we, gaan, we krijgen een herkansing. Het maakt niet uit of het een baard van één... Ja, daar komen ze eerst weer met reclame. Dat eh, schreef ik net al aan eh, Alice. Want sommige nummers die moet ik van YouTube afhalen, luisteraars. En ja, YouTube heeft de, eh, de, de gewoonte om eerst reclame af te spelen... voordat je een nummer kunt opstarten. Dus daar ga ik volledig te mis in. Maar ik hoop dat ik nou eindelijk, eindelijk, eindelijk succes, succes heb. Ik geef het niet makkelijk op. Dat ga ik niet doen. Nou, we gaan kijken. Baby van eh, Carla Thomas. dan moet ik weer helemaal terugdenken aan de tijd dat ik eh, met Dane Clark speelde. Uh, Dane Clark, de vader van Alain Clark. Eh, die, ja, dat was een, een Otis Redding fan. En die zong ook allemaal muziek, maar ook repertoire van dames. En ik meen me nou te herinneren dat ook Baby daar een onderdeel van was. Dus dat is heel leuk om dat live meegemaakt te hebben met Dane Clark. En uh, Dane is eigenlijk als ik het zo zeggen mag, een stukje beter nog eens zo'n Lennon eigenlijk. Hij heeft meer soul in zijn stem en hij eh, het is een enorme performer. een eh, enorme, uh, talentvol, ja, hoe zeg je dat? Nou, hij, wat hij zingt kan hij ook uitbeelden op het podium, laat ik het maar zo zeggen. Helaas zingt hij niet meer, want hij is inmiddels op leeftijd en hij is ermee gestopt. Heel jammer. Eh, dankzij Alain Clark heeft hij nog een kans gehad om een, eh, om een album te maken. Maar dat heeft hij niet aangegrepen op de een of andere manier. Dorst hij niet meer aan of wilde hij niet meer, ik weet het niet. Jammer hoor, want het was een, eh, of het is, mag ik wel zeggen, een fantastische zanger. Nou, ik ben ook, hoe gek het ook klinkt, luisteraars. Nou, het klinkt helemaal niet gek. Fan van Cliff Richard. Maar ook van de Moody Blues. En dit is... Had to Fall in Love. Justin Hayward en zijn Moody Blues. Cliff Richard fantastische groep, The Course en dit. What can I do? I haven't slept at all in days It's been so long since we've talked sky Jasper Taconis is een eh, musicalster in Nederland. Vrij onbekend, maar heeft een geweldige stem.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 waar ik ook eh, eh, radio heb gedaan. En ik heb hem gevraagd aan, Jasper... waarom ben jij niet wereldberucht in Nederland? Want je hebt zo'n fantastische stem. Ja, dat wil hij helemaal niet. Hij wil wel af en toe een musicals zingen... maar wij hebben helemaal geen zin in een, in een solo-carrière. Ik zeg, nou Jasper, dan mist Nederland wel enorm veel... want je hebt een dijk van een stem. Vond hij natuurlijk wel leuk om te horen. En wie ook een dijk van de stem heeft, luisteraars... dat is natuurlijk Karen Carpenter. En in de meeste uitzendingen van Tussen App en Vloed... laat ik Karen even horen. Niet alleen dat ze mooi zingt, maar ze kon ook prachtig drummen. En daar heb ik ook iets mee, dat weet, u, eh, weet u wel. No one ever cared if I should leave or die. Time and time again, the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live. without it I just can't seem to find it Karen Carpenter met Goodbye to Love. Angel of Mine, Frank Duval. En ik denk dat dat het eh, laatste nummer is eh, van het eerste uur, luisteraars. Van tussen Ed mijn Vloed. Ik kom zo ook nog een vol uur bij u terug. Na Niels. En eh, blijf luisteren.